Jij staat daar jaren al, waar ik ook loop in de Jordaan. Je volgt me overal. Als jij eens zo gaat vertellen wat je al die jaren zo ziet, wat zou je ons veel kunnen zeggen? Maar alweer. Je doet het maar niet. O mooie Westertoren, o in die blauwe lucht. Aan jou wijd ik mijn zangen, mijn lach. Van laatste zucht. Jij kent onze diepste geheimen. Onze leed, ons verdriet en nog meer. Jij speelt alleen maar je klok. keek zwevend op ons Of O flinke trotse Westen, van eerbied ben vervuld, wanneer het gouden zonlicht je slanke spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat, de krachten mij langzaam vliegen, dan wil ik aan mijn sponden een ruitje, waardoor ik jouw toren kan zien. ik mijn zangen, mijn lach, mijn laatste zucht. Jij kent onze diepste geheimen, onze leed, onze verdrieten you close.